het warehouse rond met veel bravoer en lef. Nooit houdt hij zijn grote mond, het zoontje van de chef. Laag schijnt nu nog zijn positie, maar gedreven door ambitie zal hij worden als zijn vader en behoren tot het kader. Het zit bij hem ook in de genen, hij vertoont al dat gemene waar senior berucht om staat als hij hard naar beneden slaat. Zijn kritiek zal hem een zorg wezen. Opstandig lager personeel voelt ook zijn hand ooit om de keel. Hij loopt in het warehouse rond met vol bravoer en lef. Een gouden lepel in zijn mond als zoontje van de chef.